Jan van der Putten met het NOS-journaal Egyptebus A320 van Egypt Air. Het vliegtuig met 66 mensen aan boord verdween bijna een maand geleden van de radar. Het was onderweg van Parijs naar Cairo. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Berichten over een explosie aan boord werden later tegengesproken. Boeren in het zuidoosten van Brabant hebben de afgelopen weken voor 2 tot 3 miljoen euro schade geleden door de vele regen. Dat zegt boerenorganisatie ZLTO tegen Omroep Brabant. Honderden hectares landbouwgrond staan of stonden volgens de organisatie onder water. Met name in regio's rond Eindhoven en Boksmeer. Boomkwekers lopen de grootste schade op. Bomen die nog jarenlang vruchten hadden kunnen leveren gaan dood door al het water. De politie in Amsterdam heeft twintig nieuwe tips gekregen over de dode baby die een week geleden langs de Sloterplas werd gevonden. Er zijn nu in totaal zo'n 50 tips binnen. Het pasgeboren jongetje was in een sjaal gewikkeld en zat in een tas. Vandaag sprak de politie in de buurt van de vindplaats zo'n 200 voorbijgangers aan en dat leverde dus nieuwe tips op. Vanavond was er bij de Sloterplas een stille tocht voor het kind. In Duitsland groeit de afkeer van moslims, Sinti, Roma en vluchtelingen in het algemeen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Leipzig onder ruim 2400 mensen. Ruim 40% van de ondervraagden vindt dat het voor moslims verboden moet zijn om zich blijvend in Duitsland te vestigen. Dat is zo'n 5% meer dan twee jaar geleden. De toegenomen afkeer van moslims is volgens de onderzoekers grotendeels te wijten aan de komst van ruim een miljoen vluchtelingen naar Duitsland. In Orlando is het lichaam gevonden van het jongetje dat werd meegesleurd door een alligator. Het kind werd gisteravond bij een hotel op het Walt Disney World Resort het water ingetrokken. Tijdens de zoektocht werden vier alligators gevangen en gedood. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist. Morgen eerst wat zon, later buien en het wordt maximaal 21 graden.